Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Nederland heeft een grote achterstand in de aanpak van illegale dierenhandel. Volgens de directeur van Stichting AAP hebben de voorbije kabinetten te weinig gedaan om de handel te stoppen. Hij zei dat in NOS Radio 1 Journaal. Er is volgens hem een enorme kennisachterstand. Er zijn signalen dat er in Nederland op bestelling dieren worden ontvreemd. Vorige maand werden zo'n 30 zeldzame vogels geroofd uit vogelpark Avifauna. En in januari wisten dieven een hele apenfamilie uit de apenhul te halen. Er komt een noodfonds voor slachtoffers en nabestaanden van het fatale ongeluk met de monstertruc in Haaksbergen eind vorige maand. Het geld is onder meer voor de begrafenissen. Het fonds wordt geopend door Achmea en Nationale Nederlanden. Dat zijn de verzekeraars van de gemeente Haaksbergen en van de organisator van het monstertruc evenement. De bedrijven willen niet zeggen hoeveel geld er beschikbaar is. Maar niemand hoeft zich zorgen te maken, zegt een woordvoerder. Bij een aanslag op een legerpost in de Sinai-woestijn zijn zeker 25 Egyptische militairen gedood en er vielen zeker 20 gewonden. Persbureau AP meldt dat een man zich opblies met een autobom vlakbij de controlepost. Sinds president Morsi werd afgezet ongeveer een jaar geleden zijn er steeds aanslagen in Egypte. Het weer tot slot in deze iets wat verkorte versie. Um, Vannacht blijft het wisselvallig, bij 10 tot 12 graden. Morgenochtend is het regenachtig. In de loop van de dag trekt de regen weg. Smiddags breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 14 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Diemen Noord en Muiden 4 kilometer. Richting Amsterdam tussen Rooimeer en Knoop het Muidenberg 2. A2 van Utrecht naar Den Bosch bij de afrit Geldermalsen 2. Verderop tussen Knopendijl en Waardenburg 3. A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft-Zuid 4 door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.